Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Hengelo in Overijssel is een man onder verdachte omstandigheden overleden. De man werd gevonden in een auto die tegen een lantaarnpaal stond. De politie dacht in eerste instantie aan een verkeersongeval... maar meldt nu dat er vermoedelijk sprake is van een misdrijf. Volgens de krant Tubantia is de identiteit van de man nog niet bekend. Ook een Britse advocaat-generaal zegt het vertrouwen op in Boris Johnson. Alex Chalk is juridisch toezichthouder voor het Britse kabinet... maar zegt dat hij de cultuur en koers waarop hij toezicht moet houden... niet meer kan verdedigen. Eerder maakten twee ministers al bekend op te stappen. Na een reeks schandalen hebben zij geen vertrouwen meer in premier Johnson. De politie heeft gisteravond waarschuwingsschoten gelost en gericht geschoten op een trekker. Dat gebeurde op de oprit van de snelweg A32 bij Heerenveen waar een boerenblokkade aan de gang was. Niemand is gewond geraakt, drie mensen zijn aangehouden. Volgens de politie probeerden trekkerbestuurders in te rijden op agenten en ontstond er een dreigende situatie. Eén trekker reed weg van het incident en is op een industrieterrein verderop stilgezet omdat er door een agent is geschoten, doet de Rijksrecherche onderzoek naar het incident. Bij het asielzoekersaanmeldcentrum in Ter Apel slapen vannacht zo'n 30 mensen buiten, meldt RTV Noord. Volgens het COA hebben de asielzoekers daar zelf voor gekozen. Ze kregen aangeboden om met bussen naar een crisisopvang elders in het land te gaan, maar dat hebben ze om verschillende redenen geweigerd. Sommigen hebben morgen belangrijke afspraken in Ter Apel over asielprocedures en ze zijn bang die te missen als ze nog ver moeten reizen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft al maandenlang capaciteitsproblemen. Het weer, de dag begint met zon. In de loop van de middag is er steeds meer bewolking.